Citydijkers met het NOS Journaal. Terreurgroep IS heeft een video verspreid waarop de aanslag van vrijdagavond in Moskou te zien zou zijn. De video zou zijn opgenomen door één van de terroristen. Gisteren publiceerde IS al een foto van vier gemaskerde mannen die de aanslag zouden hebben uitgevoerd. In Rusland krijgt het opeisen van de aanslag door IS nauwelijks aandacht. President Poetin legt een verband tussen de aanslagplegers en Oekraïne... zonder daar bewijs voor te leveren. Bij een steekpartij in een huis in Geleen is gisteravond iemand gewond geraakt. De verdachte hield zich daarna urenlang op in de woning. Volgens de politie heeft de man flinke vernielingen aangericht... en was er op een gegeven moment ook een gaslucht te ruiken. De politie heeft de ramen van het huis toen ingegooid, zodat het gas kon ontsnappen. Aan het eind van de avond kon de man uiteindelijk worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun veiligheid tijdelijk hun huis uit. Na de arrestatie konden ze weer naar huis. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door Rusland met drones en raketten. Er waren meerdere explosies op verschillende plekken in de stad en inwoners moesten de schuilkelder in. Ook op andere plekken in Oekraïne waren vannacht luchtaanvallen. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Britse prinses Kate en haar man prins William zeggen zeer geraakt te zijn door de vele steunbetuigingen die ze hebben ontvangen. Kate maakte vrijdag bekend dat ze kanker heeft. In een videoboodschap vertelde ze dat ze momenteel chemotherapie ondergaat. De afgelopen maanden werd er veel gespeculeerd en ook grappen gemaakt over de afwezigheid van prinses Kate. De Britse tabloids namen het gisteren op voor de prinses en schrijven dat de mensen die online grappen maakten over haar zich moeten schamen.